met het NOS-journaal. Bij Israëlische aanvallen op de stad Sidon in het zuiden van Libanon... zijn volgens het Libanese ministerie van Gezondheid... zeker vijf mensen omgekomen en zeven gewond geraakt. Vannacht en vanochtend voerde Israël ook zware aanvallen uit... op de hoofdstad Beirut en voorsteden daarvan. Nu honderdduizenden mensen op de vlucht geslagen zijn in Libanon... vreest het Rode Kruis een humanitaire ramp... Volgens het Rode Kruis zijn er onvoldoende opvanglocaties en hulpgoederen vliegen er doorheen. Rusland geeft Iran informatie om gerichter Amerikaanse basis aan te vallen... melden drie anonieme ingewijden aan de Amerikaanse krant The Washington Post. De krant noemt het een eerste indicatie dat een grote tegenstander van de VS deelneemt aan de oorlog... al is het indirect... De Russische ambassade in Washington heeft niet gereageerd. En ook de CIA en het Pentagon willen er niets over zeggen. Justitie in de VS heeft alsnog documenten vrijgegeven over een verhoor... waarin president Trump wordt beschuldigd van seksueel misbruik. CNN ontdekte dat het verslag niet tussen de vrijgegeven Epstein-documenten zat... terwijl dat wel zou moeten. In het verhoor vertelt een vrouw dat ze in de jaren 80 door Trump is misbruikt. Ze was toen tussen de 13 en 15 jaar. Ridwan Taghi heeft nog geen nieuwe advocaten. De zoektocht gaat nog twee maanden langer duren, zegt het Dekenberaad, de organisatie die toezicht houdt op de advocatuur. Taghi, de hoofdverdachte in het Marengo-proces, zit inmiddels al bijna een jaar zonder verdediging, terwijl het hoger beroep in zijn zaak nog altijd loopt. Hij wordt verdacht van meerdere liquidaties. De zaak tegen 13 medeverdachten wordt vanaf maandag besproken. De behandeling van de zaak tegen Taghi zelf is uitgesteld tot zijn verdediging is geregeld. Het weer, hier en daar wat sluierwolken, verder veel zon en temperaturen tussen 16 en lokaal 20 graden. Alleen aan zee is het wat frisser. Morgen eerst bewolking, later steeds meer zon en een graad of 17. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Bianca Damink van de ANWB. In Noord-Holland staat file bij Amsterdam op de A10 Zuid richting Utrecht. Door een ongeluk bij knooppunt Amstel is de vertraging opgelopen tot meer dan een uur. Er is maar één rijstrook open daar.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 ZFM 106.9 FM. you I scare myself The moment that you're gone I scare myself And I let my thoughts run And when I I keep thinking of you And when they're running What can I her stay up tight.